Volgens de Italiaanse politie was hij al 10 jaar onder behandeling. De 42-jarige man gooide Berlusconi een miniatuur van de Dom in Milaan in zijn gezicht. Hij deed dat na afloop van een toespraak die Berlusconi in de buurt van de kathedraal had gehouden. Berlusconi brak zijn neus en een paar tanden en, moest, en zijn lip moest worden gehecht. Hij brengt de nacht ter observatie door in het ziekenhuis. Volgens een lijfarts moet hij daar mogelijk nog een dag blijven. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Chili is gewonnen door de conservatieve zakenman Piñera. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat hij 44% van de stemmen heeft gehaald. Omdat dat geen absolute meerderheid is, is er volgende maand een tweede ronde. Piñera neemt het dan op tegen de centrumlinkse oud-president Vrij, die nu bleef steken op 30% van de stemmen. De steenrijke Piñera is favoriet. Met hem zou Chili voor het eerst sinds het vertrek van dictator Pinochet in 1990 een rechtsstaathoofd krijgen. De huidige president Bachelet doet niet mee aan de verkiezingen. De Chileense grondwet verbiedt dat een zittend president wordt herkozen. Twee leden van de internationale vredesmissie in de Soedanese regio Darfur zijn na een gijzeling van meer dan 100 dagen vrijgelaten. De Nigeriaanse man en de Zimbabweanse vrouw werden eind augustus ontvoerd. Ze maakten als burgers deel uit van de gecombineerde vredesmissie van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. De twee kwamen vrij nadat VN-topman Ban Ki-moon telefonisch de hulp had ingeroepen van president Bashir. Het was uitzonderlijk. Bashir wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag... wegens oorlogsmisdaden in Darfur. De VN heeft daarom weinig contact met hem.